Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Sint-Petersburg rijdt de metro weer. Ook het metrostation waar gisteren een aanslag werd gepleegd is weer open. Het metrostelsel is van groot belang in de miljoenenstad. Er zijn wel strenge veiligheidsmaatregelen. Reizigers worden gecontroleerd door agenten met speurhonden. De Russische politie houdt er rekening mee dat de aanslag is gepleegd door één man... die zichzelf opblies. Hij zou een radicale moslim zijn uit Centraal-Azië. Bij de bomexplosie kwamen elf mensen om het leven. Laaggeletterdheid kost de Nederlandse samenleving jaarlijks ongeveer 1 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven. Mensen die niet taalvaardig zijn hebben vaker geen of slecht betaald werk en gaan ook vaker naar de dokter. Volgens de stichting moet iedere Nederlander van elke leeftijd het recht krijgen op onderwijs om taalachterstanden weg te werken. Het blijkt dat een flink deel van de mensen die hun taalvaardigheid verbeteren een betere baan vindt. President Trump geeft het salaris over zijn eerste drie maanden als president weg aan de overheidsinstelling die de nationale parken beheert. Het gaat om ruim 78.000 dollar. Trump, die miljarden heeft verdiend met zijn zakenimperium, had tijdens de verkiezingscampagne beloofd dat hij een deel van zijn salaris zou weggeven. Vakbonden voor piloten en cabinepersoneel willen dat er één Europese zwarte lijst komt van passagiers die zich misdragen in het vliegtuig. De maatschappijen mogen hun eigen zwarte lijsten nu nog niet met elkaar uitwisselen vanwege privacyregels. De Telegraaf meldt dat er vorig jaar bijna duizend meldingen waren van misdragingen, ruim 250 meer dan in 2015. De Colombiaanse regering heeft de noodhulp uitgebreid voor het gebied dat afgelopen weekende werd getroffen door modderstromen. Er is nu omgerekend zo'n 13 miljoen euro beschikbaar voor onder meer voedselpakketten en tenten. Het aantal doden door het natuurgeweld is opgelopen tot 262. Het weer lokaal nog wat mist, al is die, als die is verdwenen is het vrij zonnig. In de loop van de dag wat stapelwolken, het wordt 13 op de Wadden tot 17 graden in Limburg. Morgen meer bewolking, kans op een bui en wat frisser.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 Op de A12 wel een flinke file van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk 7 kilometer en een half uur oponthoud door een aanrijding. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht een half uur oponthoud. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel ook een half uur vertraging. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle rijdt het langzaam tussen tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk over 7 kilometer. Bij Nijkerk is de rechte rijstrook dicht, want de politie doet daar onderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Zwolle kan voorlopig beter via Apeldoorn omrijden. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, de andere kant op dus, tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst ook 6 kilometer. En op de A44 Den Haag-Amsterdam bij Kaagdorp 5 kilometer door een aanrijding.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 Niet te vergeten op deze wederom zonnige zondag. Ja, heerlijk in de studio. Tijd voor ons om wederom drie uur lang live radio voor u te maken... tijdens Zandvoort op zondag. Natuurlijk nou, twee grote sportevenementen vanmiddag. Natuurlijk allereerst de wielerronde, de Ronde van Vlaanderen.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 in en rondom ons prachtige dorp eh, Zandvoort. Half drie eh, hebben we natuurlijk het kort weerbericht. Het was van dit weekend en een beetje vooruitzichten voor volgende week. Het ziet er redelijk goed uit, maar hoe het, hoe het er allemaal echt vooruit eh, uit gaat zien... dat hoort hier natuurlijk allemaal rond de klok van half drie... bij het enige echte Zandvoortse weerbericht. Het dieren van de week om half vijf luistert naar de naam Kippie. En dan denk je dan aan kip. Nee, het is geen kip, het is gewoon een kater. Maar die heet Kippie. En waarom die Kippie heet, dat hoort u om half vijf. Gedicht van de week. We hebben drie gedichten liggen, dus we gaan nog even eh, neuzen welke van de drie het gaat worden. Ik hoop dat die keuze voor mij nou eens een keer de deur <laughs> komt. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of jij je veto dan weer uit gaat spreken. Maar goed, het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen natuurlijk voor u de wedstrijden van de voetbal-eredivisie. Ook de wedstrijden die gisteren hebben verspeeld met een korte terugblik. Dat rond de klok van tien over half drie. Kwart over vier natuurlijk eh, Pit Report, want er is altijd nieuws uit de wereld van de Formule 1. En eh, daar besteden we dan om kwart over vier aandacht aan. Verder nog sport kort en natuurlijk nog veel meer nieuws in en uit Zandvoort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen... op uw enige echte lokale zender, ZFM. En eh, kijken kan ook via www.zfm-live.nl.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 En hier is Will to Power. weinig op de radio. We hebben deze op de zondagmiddag van CFM helemaal goed gemaakt. Je de to Power en Baby, I Love Your Way. Inmiddels bijna kwart over twee, het goedemiddag. En hier komt het aan, het Salfords nieuws in het kort. Ja, een beetje oud nieuws en een beetje nieuw nieuws. Allereerst gaan we terug naar donderdagmiddag. Bij een ongeluk op de zeeweg is donderdagmiddag een vrouw gewond geraakt... en door het ongeluk ontstond een flinke file. Het verkeer is via het fietspad langs het ongeluk geleid. Rond kwart over vier wilde een Volvo vanaf de parkeerplaats de zeeweg opdraaien... en zag daarbij een aankomende auto over het hoofd. De automobiliste die in de Volvo reed raakte gewond... en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De auto is flink beschadigd en is later opgehaald door een bergingsbedrijf. Op vrijdagmiddag kon de politie door snel optreden van een getuige... een 15-jarige jongen, adres onbekend, aanhouden... wegens diefstal van een portemonnee. Omstreeks tien over half vijf zat een 64-jarige vrouw in een rolstoel... in de hal van een zorginstelling aan de Vlemingstraat te wachten op een taxi. Door een transponder in haar rolstoel was de toegangsdeur tot het pand automatisch opengegaan. De verdachte kwam naar binnen gelopen en vroeg aan het slachtoffer... of zij misschien wat kleingeld voor hem had. De vrouw pakte haar portemonnee en gaf de jongen wat geld. Toen de verdachte het geld had, zei hij dat hij het eigenlijk toch niet nodig had... en dat hij het geld wel even terug zou stoppen in haar portemonnee. De jongen pakte de portemonnee en zette het toen op een lopen. Het slachtoffer riep luid om hulp. Die werd gehoord door een getuige die meteen de achtervolging inzetten. Ze kreeg de verdachte even verder op te pakken... en kon hem overdragen aan de politie. Eh, bijzondere strandjutters gezocht. In april gaat de expeditie Jutters Geluk alle Noordzeestranden schoonmaken... en misschien kan jij daarbij helpen. Op dinsdag 11 april is de etappe van Bloemendaal aan zee... van half 2 tot half 4, met uiteraard gratis koffie en taart. Expeditie Geluk is speciaal voor mensen die tijdelijk... of minder goed meekomen in de maatschappij. Meer informatie en aanmelden kan via www.juttersgeluk.nl www.juttersgeluk.nl Deelname is gratis, maar je moet zelf wel voor vervoer... naar het startpunt van de etappe zorgen. Geef je snel op, want vol is vol. Dat was het, het Zalvers nieuws in het kort.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 zondagmiddag hier in Zandvoort. En dan de radio aan op eh, CFM Zandvoort. Yo, de twee hits achter elkaar. Als eerste die leuke single van eh, Diggy Dex en uh, Gevolgd door de dames uit Amsterdam, Mai Tai. Uit de jaren 80 was dat de single History. Ja, zo dadelijk, Albert-Jan, om half drie gaat hij beginnen. De klassieker. Ja, Ajax uh, Feyenoord. Maar wat ook aan de gang is, is de Ronde van Vlaanderen. En op de startlijst voor de 101e editie van de Ronde van Vlaanderen... prijkten de namen van 23 Nederlandse wielrenners. Zij begonnen vanmorgen om half elf in Antwerpen... aan de Belgische klassieker over ruim 260 kilometer... met de finish in Oudenaarde. De Slovaak Peter Sagan startte als winnaar van vorig jaar met het nummer 1. De wereldkampioen behoort opnieuw tot de favorieten voor de zegen... met onder andere de Belgen Greg van Avermaat, Philippe Gilbert, Tom Bonen en wellicht Sepp Vermarken. Lars Boom start als kopman van de Lotto en El Jumbo. De Brabander krijgt steun van landgenoten Twan Kasteleins... Bram Tankink, Jos van Emden en Steven Lammertink. Roy Curvers, Ramon Sinkelkamp en Mike Teunissen... vormen de Nederlandse afvaardiging van Team Sumweb. De, pro, eh, de proclamatie wacht even, staat af om ingewikkeld wordt De pro-continentale ploeg, dat was hem, de pro-continentale ploeg... Roompot, Hoe Roompot Nederlandse Loterij... die een wildcard heeft gekregen voor de Ronde van Vlaanderen... verscheen aan de start met Jesper Asselman... Berden de Vries, Pim Lichthart, André Looy, Taco van der Hoorn... Elmar Reinders, Brian van Goethem en Koen Vermelvoort. Nicky Terftra behoort tot de sterke formatie van Quickstep rond kopman Bonen. De 36-jarige Belg doet voor de laatste keer mee aan de Ronde van Vlaanderen... die hij al drie keer won, namelijk in 2005, 2006 en 2012. Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle rijden bij Conan Daal van voor Van Marken. De andere Nederlandse deelnemers zijn Koen de Kort, Boy van Poppel bij de Trek Segfredo... Wesley Kreder, Wanti Groep Gobert en Huub Duin Veranda's Willems. En momenteel hebben ze nog ons slordige 115 kilometer voor de boeg. Oké, en eh, Ajax Feyenoord, wat gaat het eh, doen? Wat gaat het worden? Nou ja, vandaag kan een, eh, de PSV kan rustig achteroverleunen... want die hebben gisteren gewonnen, maar daar komen we straks na het weerbericht weer even op terug. ja, het blijft, Ajax speelt thuis, heeft natuurlijk thuisvoordeel... en ja, toch eh, de spits van Feyenoord is eh, geschorst. Dus die kan niet meedoen. Dus eh, het wordt een spannende wedstrijd. Ajax moet gewoon winnen. Willen ze, willen ze aansluiting houden bij Feyenoord. De achtervolging voor het landskampioenschap. Maar dit soort wedstrijden waar het belangen vrij groot zijn... is nog vaak een gelijkspel het resultaat. Maar we zullen het vanmiddag allemaal meemaken hier uh, uh, op de lokale radio CFM. We blijven uiteraard die wedstrijd voor je volgen. Vanmiddag bij Zandvoort op zondag. En hier is Teaching en Dingedong. Is het lang geleden, is het lang geleden... dat mijn hartje riep met zijn ding, dan. Is het lang geleden, is het lang geleden... in de zomerzon dat was hem, de zinger van Teaching en Dingen Dong. Ja, zo ik het eh, CFM weerbericht voor de komende dagen. Blijven we het zo mooi houden als dat het vandaag is. Je hoort het naar deze van Jimmy Cliff. Ai, ai, ai. Eh, de komende dagen worden. We horen het in het CFM weerbericht. Ja, maak ons blij, eh, Albert-Jan. Nou, met mooi weer. Het is een kort weerberichtje, want eh, Rico heeft het, het weerbericht een beetje veranderd. Dus maak altijd op zaterdag een weerbericht voor het weekend. En een korte vooruitblik op volgende week. Maar laten we eens beginnen met vandaag. Want vandaag zijn er flinke perioden met zon. Kijk maar naar buiten, want het is strak blauw. En op een lokaal buikje na blijft het droog. De zuidwestenwind draait naar noord tot noordwest... en de temperatuur stijgt vandaag opnieuw naar de waarde van rond de 15 graden. En na morgen blijft het droog met pas volgend weekend... weer kans op enige nattigheid. Verder schijnt geregeld de zon komende week... En de temperatuur stijgt eerst nog naar een graad of 14... maar vanaf woensdag liggen de maxima iets lager en wel rond de 12 graden. Maar vooralsnog blijft het volgende week mooi weer. Ja, kan het eh, dak eraf, uh, Albert-Jan? Bij mij wel. Oké, goed. Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl... of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Ja, en dan is het zondagmiddag. Het weekend zit er alweer bijna op. Maar goed, het weekend beginnen wij altijd goed bij CFM. Op vrijdagmiddag tussen 3 en 5 met de Euro Breakdown... gepresenteerd door Maurice Mulder. De 40 beste plaat van Europa en deze hoort daar ook bij. Kelvin Harris, de nieuwe single heet Slide. favorite part. We see the lights that got so far. It went too fast, we couldn't reach it with our arm. Wrist on the wrist, a link of charms. yeah. Layer was still a link apart. Like we could die all young, like we could die all blind. Huh? If we could see in 2020, twice we could see it till the end. Spotlight on her face, spotlight, put that spotlight I got a hundred G's, I'ma go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. You and I take a ride down the boulevard. And your friends really wanna break us apart. Good Lord gracious. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, it be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out Do of it. You slide on all your nice try on all your nights like this. Put some spotlight de single Slides bij CFM op de zondagmiddag. Een heerlijke zonnige zondagmiddag. En eh, ja, op sportgebied gebeurt er heel veel eh, vanmiddag. Voordat we naar eh, de complete Eredivisie gaan kijken... de wedstrijden vanaf afgelopen vrijdag... eerst even over de wedstrijd van vandaag. Ajax tegen Feyenoord, want... In de tweede minuut heeft Lasse Schöne gescoord. Dus Ajax-Feyenoord tussenstand 1 tegen 0. Oké, nou zo dadelijk eh, meer over de overige wedstrijden. Blijf daarvoor luisteren naar je eigen lokale radio CFM... met nu Julian Clerk. Satin noir sur son teint blanc A vous peignoir que c'est troublant oh, oh, oh. vous c'est troublant Je noirais bien ces ans mais j'en prendrai pour cent dix ans au moins. Au moins dix ans. Hélène, je suis pas Verlaine, mais je t'ai Laisse-moi devenir ton amant, seul montagnard de tes monts blancs, oh, oh, oh. de tous tes monts blancs. retour chez ma maman. Oh. Moi chez ma maman. Kelly en Clark eh, Elaine. Ja, het is geen uh, Spaanstalige plaat, eh, Albert-Jan. Excuses daarvoor. Die, die, komt nog wel, toch? Jawel, oh, ja, nee, die... oh, ik weet er wel eentje. <laughs> ben benieuwd. Nee, dat gaat helemaal goed komen. De Eredivisie, we gaan beginnen met de wedstrijden... die gisteren allemaal gespeeld zijn. En dat zijn er een vijftal. Waaronder AZ tegen FC Groningen. Eindstand op, de score, op het scorebord 0 tegen 0. AZ is er niet in geslaagd de druk op nummer 4 FC Utrecht flink op te voeren. De ploeg van trainer eh, John van der Brom bleef in een vermakelijk duel met FC Groningen steken op 0-0. AZ eh, startte sterk en kreeg in de openingsfase een aantal goede mogelijkheden om op voorsprong te komen. De Alkmaarders werden in de eerste op weg geholpen door Tom Jarij... Want de Groningen speelden te kort terug op zijn doelman... en zag ze zijn paas onderschept door, nou komt hij, Rigiano Haps. De linksback passeerde Sergio Prat, pad, maar zag zijn voorzet net niet aankomen in een instormende Joris van Overeem. De beste kans voor de bezoekers voorrust was van eh, Minoen Mahi. De aanvaller nam een lange paas knap aan... maar vond Tim Krul op zijn weg. De Groningers werden bovendien een strafschop onthouden... toen Ron Vlaar met twee armen aan Alexander Shirtlood ging hangen... waardoor de spits geen kant meer op kon. Ondanks vermoede pogingen van Vlaar en invaller Wout Weghorst... slaagde AZ er in de slotfase niet meer in de Groningse muur te slechten... waardoor de wel in Alkmaar eindigde zoals het begon. AZ blijft vijfde met twee punten minder dan FC Utrecht... terwijl de Groningers nog altijd twaalfde staan. En ook een eh, gelijkspelletje is het geworden bij Pexolle tegen Excelsior 1 tegen 1. Excelsior is aan een opvallende reeks bezig. Na de winst op SC Heerenveen 4 tegen 1... en de remises tegen AZ en Ajax 2 keer 1-1... bleef de ploeg van coach Michel van der Graag ook zaterdagavond bij Pek Zwolle 1-1 overeind. Met 25 punten uit 28 duels staan de Rotterdammers op de 15e plaats. Pek Zwolle is nagenoeg veilig en hoopt nog steeds met een ferme eindsprint de play-offs om Europees voetbal te halen. Om dat doel te bereiken zal de ploeg van trainer Ron Jans wel een stuk overtuigender voor de dag moeten komen dan tegen Excelsior. En dan gaan we naar eh, Sparta Rotterdam tegen, jawel, PSV 0-2. De spelers en staf van PSV kunnen vanmiddag rustig achteroverleunend naar de klassieker kijken. De ploeg van trainer Philip Cocu won zelf met 2-0 op het kasteel en deed daarmee wat het moest doen. Wat de eh, uitslag in de Amsterdam Arena ook wordt... de Eindhovenaren spinnen er sowieso garen bij. Want als Feyenoord wint is PSV Ajax voorbij... en heeft eh, het, eh, de tweede plaats in handen winnen de Amsterdammers dan mengt PSV zich met een vijf punten achterstand op Feyenoord... zichzelf weer voorzichtig in de titelstrijd. Cocu had Jorgen Locadia weer een basisplaats gegeven... en het was voor het eerst sinds 28 augustus tegen FC Groningen... waar de aanvaller zijn liefstbessure opliep die hem maanden aan de kant zou houden. En Locadia liet op het kasteel zien dat hij er weer helemaal is. En dan eh, FC Utrecht tegen Willem II, daar werd het 2 tegen 0. FC Utrecht heeft zich nog, eh, nog steviger op de vierde plaats genesteld. De ploeg won in de eigen gewaard, verdiend met 2-0 van Willem II. Het openingsdoelpunt werd al vroeg in de eerste helft gemaakt door Sebastian Haller. Het twaalfde doelpunt van dit seizoen van de Franse spits. In blessuretijd maakte invaller Ricciardo Tsikovic de 2 tegen 0. Heracles Almelo tegen SC Heerenveen. Tenslotte op de zaterdag 4 tegen 1. Heracles Almelo heeft het zwalkende SC Heerenveen een pak slaag gegeven. De ploeg van trainer John Stegenman versloeg de Friese club met 4 tegen 1... en doet volop mee in de strijd om een plek in de play-offs om Europees voetbal. Heerenveen was halverwege het seizoen nog best of the rest achter de top 3... maar heeft na de winterstop nog maar twee keer gewonnen en zakt steeds verder weg. En dan de wedstrijd van vanmiddag half 1 hebben we het over eh, P, of, eh, eh, Vitesse tegen NEC 2 tegen 1. Vitesse heeft in de Gelderse derby tegen Arnhem met 2-1 gewonnen van NEC. Voor de ploeg uit Nijmegen is dit de achtste nederlaag in negen eredivisieduels. duels van een spetterende derby vol passie en strijd was in de eerste helft totaal geen sprake. NEC speelde behoudend en Vitesse zocht in veel, een veel te laag tempo eh, naar de eh, openingen. Alleen Chiganui kreeg een kansje. Na rust viel er meer te beleven. Vitesse kwam via een kopbal van Van Wolfswinkel op 1-0. NEC ging daarna aanvallender spelen... en wederom dezelfde Glue krulde prachtig de 1-1 binnen. Na Hens van Heinlot zorgde Van Wolfswinkel de 7 minuten voor tijd vanaf de stip voor de beslissing. Vitesse dus 2 tegen 1. En dan gaan we naar de twee wedstrijden die vanmiddag eh, om half drie, kwartiertje geleden, gestart zijn. Met een flitsende start voor eh, Ajax tegen Feyenoord. Daar staat het 1 tegen 0. Met in de tweede minuut nogmaals Lasse In de tweede minuut al, hè? dus die Feyenoorders zijn nu wel wakker, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dan hebben we nog eh, om half drie ook begonnen. ADO Den Haag thuis tegen Roda JC. Tussenstand momenteel 1 tegen 0. En zo meteen om kwart voor vijf 5, FC Twente tegen Go Ahead Eagles.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 Ook eh, populair in Europa, dus vandaar in de Eurobreakdown genoteerd. De hitlijst van CFM die elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5 uur. Dat was eh, Ed Sheeran en Shape of You. Ja, ik heb zin in de familie racedagen uh, powered bij Max Verstappen. Ja, dus eh, racefans eh, en Max Verstappen-fans... Eh, zet 20 en 21 mei vast in een groot kruis door je agenda. Want dan is het weer zover. Want op 20 en 21 mei komt Max Verstappen naar het circuitpark Zandvoort. Daar vinden voor het tweede jaar op rij de Jumbo-familie racedagen... driven by Max Verstappen plaats. Tijdens dit familie-evenement, met het nadruk op familie-evenement... kunnen liefhebbers van de Formule 1 en fans van Max Verstappen... de Nederlandse Formule 1-held live in actie zien. Kaarten zijn inmiddels verkrijgbaar via www.circuit-zandvoort.nl www.circuit-zandvoort.nl dit jaar geeft Max Verstappen tijdens de Jumbo-familie racedagen... wederom de Red Bull Racing Formule 1-bolide de sporen. Het is het enige weekend in 2017 dat Max Verstappen... met zijn Formule 1-demonstraties in Nederland geeft. Maar er is meer voor de fans van eh, Formule 1. Want tijdens hetzelfde evenement komen ook de Bos GP-series in actie... en kan worden genoten van geweldige races met Formule 1-auto's... uit de rijke historie van het ultieme raceklasse Formule 1. Net als de GP2 en de World Series bolides. Het programma omvat verder wedstrijden van vier andere raceklassen... met boeiende startvelden. In de voorverkoop van de Jumbo Familie Race Dagen Driven bij Max Verstappen... zijn toegangskaarten voor de Formule 1 paddock verkrijgbaar voor 25 euro. Kinderen van 5 tot en met 12 jaar betalen 12,50 euro... en kinderen tot 4 jaar mogen gratis naar binnen. Ook zijn gelimiteerde kaarten met een zitplaats op de hoofdtribune... inclusief toegang tot de Formule 1 paddock beschikbaar. Kaarten nogmaals kunnen worden besteld via www.circuit-zandvoort.nl www.squie-zandvoort.nl ook is hier een overzicht te vinden van alle beschikbare kaarten... als mede VIP-arrangementen. Net als vorig jaar zijn er gratis duinkaarten te verkrijgen via de Jumbo Supermarkten. Nogmaals, meer informatie, ga dan naar de website van het circuitpark Zandvoort. De familie racedagen, eh, ze komen er weer aan in eh, mei.